De waarschuwing is een poging van Marktplaats, de banken en de politie... om oplichters die actief zijn op de site de voet dwars te zetten. Volgens Marktplaats komt het steeds vaker voor dat zogenaamde kopers... een phishingbericht willen sturen met een valse link naar een bank. In zo'n geval geeft Marktplaats een waarschuwing. Het loont de moeite om bezwaar te maken tegen boetes... die zijn opgelegd voor het illegaal binnenrijden van de milieuzone. Dat blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd... bij het Openbaar Ministerie. Omdat de milieuzones nog nieuw zijn... zitten er relatief veel juridische haken en ogen aan. Een kwart van de boetes van bezwaarmakers wordt meteen vernietigd... en ook bij de kantonrechter wordt een groot deel van de boetes verscheurd. Volgens het OM worden veel bezwaren gegrond verklaard... omdat met terugwerkende kracht de regels rond milieuzones zijn aangepast. Vier kinderen hebben in Australië een joyride van ruim 900 kilometer gemaakt. Twee jongens van 13, een van 14 en een meisje van 10... stapten dit weekend in de auto van een van de ouders. Ze lieten een afscheidsbriefje achter en gingen met hun vishengels en wat geld op pad. Uiteindelijk hebben ze ook nog getankt zonder te betalen. Uiteindelijk zijn ze door de politie van de weg gehaald. De kinderen zijn geen familie van elkaar. Waarom ze besloten weg te gaan is niet duidelijk. Een jongen van 12 is het gelukt om zonder papieren of ticket... aan boord te stappen van een vliegtuig op het Londense vliegveld Heathrow. Toen personeel in het vliegtuig de jongen naar zijn stoel wilde begeleiden... kwamen ze erachter dat hij geen boardingpas had. Hoe hij de strenge beveiliging op de luchthaven kon omzeilen... is nog een raadsel. Het weer bewolkt, misschien wat regen, later ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, later wat zon. De dagen daarna meer zon en het wordt geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel meer aan de hand op de weg. Er staat nog een korte file op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek 5 minuten vertraging. En op de A6 van Lelystad naar Muiden ook 5 minuten oponthoud voor knooppunt Muiderberg. De spitstrook is daar dicht na een aanrijding. Die is naar verwachting van Rijkswaterstaat om 12 uur weer vrij.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 Ik ben nergens zonder jou. 3, 2, 1, no! En wat een lach op jouw gezicht. Oh, oh, daar, ben, jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd waar. Ik ben nergens ik ben nergens zonder jou.